Zes uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. De G7-landen zijn het gisteren op hun top eens geworden over een groot infrastructuurproject... bedoeld om minder ontwikkelde landen te helpen. De Amerikaanse president Biden wil zo tegenwicht bieden aan de groeiende economische macht van China. De G7-landen zijn het nog oneens over het veroordelen van de behandeling van de Oeigoerse moslimminderheid in het westen van China. In een groot aantal Franse steden zijn mensen gisteren de straat opgegaan... om te protesteren tegen de opmars van rechtsextremisme. Meer dan 100 vooral linkse organisaties hielden marsen in plaatsen door het hele land. De grootste mars was in Parijs. Er waren volgens de organisatie 70.000 mensen op de been. De politie houdt het op 9.000 demonstranten. Het was voor het eerst sinds de versoepeling van de coronamaatregelen... dat er weer op zo'n grote schaal protestacties werden gehouden. Het meisje van zes dat deze week dood werd gevonden op enkele kilometers voor de kust van Tenerife... is door haar vader om het leven gebracht bij hem thuis. Dat zegt de Spaanse justitie na onderzoek. Het lichaam van het Spaanse meisje werd donderdag gevonden op een diepte van een kilometer... en zat in een sporttas die met een anker was verzwaard. Haar zusje van één wordt nog gezocht. Tegen de vader is een internationaal opsporingsbevel uitgevaardigd. De Braziliaanse president Bolsonaro heeft opnieuw een boete gekregen... omdat hij geen mondkapje droeg tijdens een evenement. Ook zijn zoon en een minister ontvingen een bon van omgerekend 90 euro... melden Braziliaanse media. De drie hadden geen masker op tijdens een motorrally in Sao Paulo... waarbij duizenden aanhangers van Bolsonaro aanwezig waren. Tijdens een toespraak sprak Bolsonaro zich opnieuw uit tegen het gebruik van mondkapjes en andere coronamaatregelen. Het weer, het wordt een warme dag met volop zon. Er staat weinig wind en de temperatuur stijgt naar 20 graden in het noorden tot 25 in Limburg. Ook morgen veel zon en dan nog een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A7 staat een kapotte auto. Als je vanuit Zaanstad naar Hoorn komt, kom je die tegen bij Hoorn.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 Wat ik heb gedaan. Die ruzies, vind ik wil ze niet voor jou. Dus ik ga nu weg, omdat ik... Kleine grote man, er is niets dat ik als je kan. En sorry wordt het ook niet beter van. Mijn kleine grote man, mijn allerbeste vriend. Ik ons leven samen echt anders gezien. Tranen van geluk Misschien wilde ik te graag wat ik zelf niet heb gekend. En lukte daarom dus juist niet. ZFM. Zon, zee, zandvoort en zomerhits. Oh yeah, baby. Girl, drop, drop down for me. Dance until you dislocate. God rules, I'm about to disobey I know it's gonna be okay. Oh, let the music take you away. Wanna be happy, so you say. I know your baby drive you crazy, but no one can take his place.